En een voorspoedige start. Mark Hokken met het NOS Journaal. De stroomstoring op de drukste luchthaven ter wereld in Atlanta is opgelost. Meer dan duizend vluchten werden geannuleerd... en reizigers moesten in donkere hallen wachten op informatie. De oorzaak van de stroomstoring was een brand in een ondergronds elektriciteitssysteem. Het extra geld dat verpleeghuizen de komende jaren krijgen... moet worden besteed aan het aannemen van meer personeel. Dat zegt minister De Jonge van Volksgezondheid tegen de Volkskrant... Als het geld ergens anders heen gaat, wordt het teruggevorderd, zegt de jongen. Het Bonger Instituut en het Trimbos Instituut zeggen dat steeds meer jongeren tussen de 13 en 17 jaar lachgas gebruiken. Incidenteel gebruik levert geen schade op voor de gezondheid, maar bij regelmatig gebruik kan hoofdpijn, moeheid en duizeligheid voorkomen. Volgens het AD wil minister Bruins van Zorg dat de lachgaspatronen niet meer aan minderjarigen mogen worden verkocht. Steeds meer kinderen wonen niet meer in een gezin met hun beide ouders. De afgelopen 20 jaar steeg het aantal van 400.000 naar 600.000 kinderen, meldt het CBS. Een kwart van de gescheiden ouders kiest voor het co-ouderschap... waarbij kinderen net zo vaak bij de vader als moeder wonen. Hoogopgeleide ouders kiezen eerder voor het co-ouderschap dan lager opgeleide. In Den Bosch is gisteravond opnieuw een bedrijfswagen in brand gestoken... in dezelfde wijk waar dit weekend vijf auto's van dakdekkers zijn uitgebrand. De auto is zwaar beschadigd en is weggesleept voor sporenonderzoek. De branden hebben mogelijk te maken met de concurrentiestrijd... tussen dakdekkersbedrijven in Den Bosch. De Europese Commissie kondigt vandaag waarschijnlijk een onderzoek aan... naar een belastingconstructie van IKEA in Nederland... Het Zweedse meubelbedrijf zou van 2009 tot 2014 via ons land voor bijna een miljard euro aan belasting hebben ontweken. Dat zou zijn gebeurd via een bedrijf dat in Delft is geregistreerd. Het weer, de regen trekt de komende uren weg en het wordt op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt vandaag geregeld en het wordt 6 tot 8 graden. Ook morgen nog redelijk wat zon, vanaf woensdag meer bewolking. Dit was het en... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Bij Roelevarensveen 8 kilometer na een ongeluk. Vertraging ruim een half uur. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooien 8 kilometer. Kost je ongeveer een kwartier. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 6 kilometer.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 I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. My job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter.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 You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, your ass. I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing Galway Bride. And the bells are ringing out for Christmas Day. could have been someone I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus the singing "Go Away, Babe," and the bells are ringing out for Christmas Day. 106.9 ZFN to be en stuur je allemaal fijne dagen.